Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte debatteert vanmiddag kabinet. Gisteren diende hij zijn ontslag in bij koningin Beatrix... vanwege de breuk met gedoogpartner PVV. Mogelijk wordt vandaag duidelijk wanneer er verkiezingen worden gehouden. Ook wordt gedebatteerd over de miljarden bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd. Premier Rutte is door het hoofdbestuur van de VVD voorgedragen als lijsttrekker... De PvdA houdt geen voorverkiezingen om een lijsttrekker aan te wijzen. Het partijbestuur vindt het te kort dag voor zo'n verkiezing, waarbij ook niet leden hadden kunnen meestemmen. Intern komt er een verkiezing bij de PvdA als zich een kandidaat meldt die het wil opnemen tegen partijleider Samson. VN-chef Ban Ki-moon heeft deze week voor het eerst een ontmoeting met de Birmese oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Hij bezoekt Birma op uitnodiging van de president. Suu werd begin deze maand bij de verkiezingen in het parlement gekozen, maar weigert de eed af te leggen. Ze is het oneens met de tekst van de eed. Wereldwijd is het aantal doden door de mazelen de afgelopen jaren sterk afgenomen. Tussen 2000 en 2010 nam het aantal af tot 139.000. Dat is een daling van drie kwart. Toch is de afname niet groot genoeg om het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen. Die streefde naar 90% minder doden. In India en Afrika vallen meer dan 80% van de wereldwijde mazelen doden. In de Kleine Comedie in Amsterdam heeft Dr. Anders P. voor het eerst in jaren weer op het podium gestaan. Aanleiding was de presentatie van een boek met cd's die een overzicht geven van zijn oeuvre. De 92-jarige zanger en tekstschrijver zat op het podium en luisterde naar de optredens van anderen die zijn werk uitvoerden. Sinds zijn laatste optreden in 1996 komt Dr. Anders P. zelden in de publiciteit. Het weer in de loop van de ochtend is het even droog, maar smiddags weer buien met kans op hagel en onweer. Het wordt een graad of 13.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 There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting on your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she can really show never took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there?